Ze zien meer in de uitbreiding van het regionale systeem dat er al is... Volgens de grote huisartsenorganisaties is dat logisch, omdat de zorg doorgaans ook regionaal is georganiseerd. De huisartsen zien daarnaast op tegen de kosten van een landelijk patiëntendossier. De kilometerheffing gaat alleen door als er genoeg draagvlak voor is. Minister Eurlings heeft dat gisteravond benadrukt in de Tweede Kamer. De VVD, SP en PVV zeggen dat er geen draagvlak is, maar een meerderheid in de Kamer steunt de minister. Eurlings herhaalde dat de meeste automobilisten dankzij de kilometerheffing geld zullen besparen. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het nablussen van de brand bij Citybox. Het opslagbedrijf in Amsterdam brandde gisteren helemaal uit. Zo'n 900 klanten hadden er spullen opgeslagen. Alles is verloren gegaan. Soms gaat het om complete inboedels die bij Citybox waren neergezet in afwachting van een verhuizing en die vaak niet verzekerd waren. In Aken zijn twee zware criminelen ontsnapt, onder wie een moordenaar. Volgens de Duitse politie waren ze bewapend. Ze zouden twee gevangenismedewerkers hebben overmeesterd en te voet zijn ontsnapt. Later hebben ze volgens Duitse media twee keer een taxi gekaapt en zijn ze naar Keulen gevlucht. Er is een zoekactie op touw gezet met inzet van helikopters. Het is vandaag e-mailloze vrijdag. Werknemers worden opgeroepen om minder mails te versturen en minder vaak hun mailbox te controleren. Het idee komt van een Belgische communicatieadviseur. Die zegt dat werknemers een derde van hun tijd bezig zijn met het afhandelen van e-mail. Volgens hem is het vaak beter om de telefoon te pakken of bij een collega binnen te lopen.